Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië zoeken reddingswerkers nog altijd naar overlevenden van de overstromingen. Bij de Libische stad Derna is de ellende het grootst. Door alle regen braken daar twee dammen door. Dat vertelt deze journalist die het gebied goed kent. Daardoor is er een enorme vloedgolf door een eh, anders droge rivierbedding eh, gaan eh, stromen. En ja, die rivierbedding loopt dwars door de stad. En die, ja, die rivier is enorm buiten zijn oevers getreden. Dus aan weerszijden van, van die rivier ja, zijn eigenlijk alle huizen en andere gebouwen weggespoeld. De damdoorbraken hadden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden... als de dammen beter onderhouden zouden zijn geweest. Door de overstromingen zijn duizenden mensen om het leven gekomen. De Partij voor de Dierensoop gaat vandaag weer verder. Sinds het weekend is het enorm onrustig bij de partij. Het bestuur wil van lijsttrekker Esther Ouwehand af. Maar Kamerleden die denken daar anders over, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Drie van de huidige zittende Kamerleden, en dat is dus de helft van de fractie die ze nu in de Tweede Kamer hebben... zegt niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen te willen staan... als politiek leider Esther Ouwehand geen lijsttrekker wordt. En dan gaat het om de Kamerleden Eva Van Nes, Christine Teunissen en Frank Wassenberg... Ze zouden het heel raar en ongemakkelijk vinden om op een lijst te komen... waar Ouwehand geen lijsttrekker van zou zijn. En ook een hoop lokale politici willen juist dat Ouwehand op haar plek blijft. Zij roepen het partijbestuur op om op te stappen. Ze zeggen vandaag met een reactie te komen. En ben je een doorgewinterde Swifty en nog op zoek naar een baan... dan moet je naar Amerika verhuizen, want daar zoekt een krant naar een journalist... die alleen over deze megaster verslag doet. The Unstoppable Taylor Swift. Baby, I'm just shake, shake, shake, shake, shake Shake it shake it USA Today zegt dat het om een serieuze vacature gaat... en dat ze zo'n verslaggever nodig hebben om het belang van haar muziek over de hele wereld vast te leggen. Als je de job krijgt, wordt van je verwacht dat je video's gaat maken... en je krijgt een column in de krant. Het weer nog, vanochtend wat buien. Als die wegtrekken dan wordt het een droge dag met af en toe wolken, maar ook veel zon. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Eemnes en naar de vesting 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A9 vanuit Alkmaar tussen Heemskerk en knooppunt Velsen 5 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd.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 Can't you see how much I really love you? Gonna see through your time time again. supernova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna see you through your summertime again.